Twee uur. Mariette Krol, preventieve nucleaire aanval op Zuid-Korea en Amerikaanse doelen. Het regime in Pyongyang is kwaad over nieuwe militaire oefeningen van Zuid-Korea en de VS... en over strengere sancties van de VN. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gaf afgelopen week al opdracht... om de nucleaire wapens gereed te maken voor onmiddellijk gebruik. Het Noorden heeft vaker gedreigd met een nucleaire aanval... maar het dreigement nooit uitgevoerd. In Brussel zijn bondskanselier Merkel, de Turkse premier Davutoglu en premier Rutte nog steeds in gesprek. Ze bereiden de EU-top met Turkije voor die de komende middag om half één moet beginnen. Merkel en Rutte hopen met Davutoglu afspraken te kunnen maken die de vluchtelingenstroom naar West-Europa moeten beperken. PvdA-leider Samsom vindt dat Nederland bereid moet zijn om ieder jaar 30.000 legale vluchtelingen uit Turkije op te nemen. Hij zei dat in het Radio 1-programma met het oog op morgen. De PvdA-leider wees erop dat in de jaren 90 ook jaarlijks tienduizenden mensen naar Nederland kwamen, vooral uit Joegoslavië. Volgens Samsom is coalitiepartij VVD het met hem eens over zo'n aanpak. Bij de voorverkiezingen in de VS heeft de republikeinse presidentskandidaat Marco Rubio op Puerto Rico de meeste stemmen gekregen. Daardoor heeft hij zijn kansen bij de voorverkiezingen in Florida vergroot, zeggen deskundigen. De kandidaat die in Florida later deze maand de meeste stemmen behaalt... wint alle gedelegeerden van die staat. Rubio had de steun van de Puerto Ricanen hard nodig... want bij de verkiezingsrondes in andere staten deed hij het tot nu toe niet erg goed. Dan het weer. Wisselend bewolkt en enkele buien, soms met sneeuw.